Jan van der Putten met het NOS-journaal. Paus Franciscus heeft voor duizenden gelovigen op het Sint-Pietersplein in Rome... de jaarlijkse paaszegen uitgesproken, het Urbi en Orbi. Voorafgaand hield hij zijn traditionele toespraak. Daarin herdacht hij de slachtoffers van terreur. De paus noemde terreur een blinde en vrede vorm van geweld... die niet ophoudt onschuldig bloed te vergieten in vele delen van de wereld. Ook herinnerde de paus aan het lot van de vluchtelingen. Het was de vierde keer dat Franciscus de paasviering leidde. Een man die werd opgepakt in de Brusselse gemeente Schaarbeek wordt officieel verdacht van terroristische activiteiten. Vrijdag werd hij bij een tramhalte door een arrestatieteam in zijn been geschoten. Hij zou banden hebben met een terreurverdachte die een dag eerder in Frankrijk werd gearresteerd. Die verdachte zou plannen hebben voor een nieuwe aanslag in Frankrijk. Burgemeester van Artsen van Den Haag wil dat het kabinet 600 miljoen euro extra uittrekt voor de politie. Dat is 300 miljoen meer dan minister Van der Steur van plan is. Van Aartsen zei in het tv-programma WNL op zondag dat hij spreekt namens tien andere burgemeesters. Het pleidooi voor meer geld is een ondersteuning van de nieuwe chef van de nationale politie, Akerbom. Die zei bij zijn aantreden dat de politie last heeft van structurele onderfinanciering. Het Syrische leger heeft de historische stad Palmyra weer helemaal in handen. Dat melden staatsmedia en het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Palmyra werd in mei vorig jaar ingenomen door IS. Drie weken geleden begon een groot heroveringsoffensief met behulp van Russische luchtaanvallen. In het oosten van de nabijgelegen moderne stad Palmyra wordt volgens het observatorium nog wel geschoten. Maar het merendeel van de IS-strijders zou zich ook hier hebben teruggetrokken. Dan het weer. Vanmiddag zon, maar ook buien. Mogelijk met onweer. Het wordt 11 tot 13 graden. Morgen opnieuw wisselvallig. Aan zee stormachtig. Met in de kustprovincies kans op zware windstoten. In het noordwestelijk kustgebied kans op zuidwester storm. Dit was het DFM.